met je nieuw voertuig Denk dat je wat bent en verdient goed werk, Maar mij maakt het echt geen ene moer uit Behalve als je het met mij wilt delen Tuurlijk kom ik dan even bij te spelen Geef me je geld en dan doen we verstoppertje Geef me je vrouw en dan speel ik doktertje Lieve schat, vandaag heb ik koorts Ik moet je onderzoeken en ik maak een rapport Dat is hoe het hoort, eerst de vergadering Daarna meteen de mond-to-mond beademing oh, Ik ben zo flex, scherp als een Rambo mes Kom weer met die bad boy rap Smooth op electro tracks Mr. Perfecto is back Yeah wij zingen in de lucht, wij voeten van de vloer. Twee jonge meiden aan mijn zijde liggen al. Wie is hier de fucking boss? Wij zijn hier de fucking boss. Klappen met die bier tot de buren tegen what the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Kali dali, mami zorg dat je bent. Loop het niet op, schat, je het maar de rails. Ali bij een shaki, zorg dat je bent. Loop het niet op, schat, je het maar de Ja, ik ben die mauke, die rechts, links, stouter. Rij rustig 45 op mijn Vespa scouter. Marihuana rauw, bier, stapels worden grouter. Geen Don Juan, maar Chiki smelten als bouter. Ah, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Een diepe zucht, want je schoonheid is ver boven maar. Ik wil geen aan. Laten weten dat ik aan ben, weten dat ik klaar ben, weten dat ik haak en weten dat ik alles voor de doe en normaal ben. Niet zo preuts en niet zo vaag ben. Voor het eerst in mijn leven, hevig, zie ik een hoop omgekeerd bewegen. We leven nooit meer in de kou en daarom doe ik alles voor de nacht met jou. Yeah. the floor. DJ, give me some more. Tonight me comfy have fun. I'm not leaving till the party's done. Everybody's free. your body to the right, your body can't stop you tonight.